Uur. Citydijkers met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden moet weer in isolatie... omdat hij opnieuw positief is getest op het coronavirus. Hij was na een coronabesmetting sinds woensdag weer uit isolatie. In de afgelopen vier dagen waren Bidens testresultaten nog negatief. Maar volgens zijn lijfarts lijkt het erop dat Biden een van de weinige patiënten is... die een terugval heeft na behandeling met een antiviraal medicijn... De Amerikaanse president voelt zich wel nog goed. Zijn coronasymptomen zijn niet teruggekeerd. Toch blijft Biden zeker vijf dagen in isolatie totdat hij opnieuw negatief test. Boerenactiegroep Agractie zet de deur op een kier voor overleg met stikstofbemiddelaar Johan Remkes. De voorman van de organisatie bevestigt naar berichtgeving in het AD dat hij gaat bellen met Remkes. Niet voor een inhoudelijk overleg, maar om te praten over de uitnodiging voor een gesprek die ze van hem kregen. Agractie zegt dat onderhandelen alleen zin heeft als het kabinet de stikstofdoelen loslaat. Alle Russische filialen van koffieketen Starbucks worden overgenomen door een Russische rapper. Het Amerikaanse bedrijf sloot de vestigingen in maart na de Russische invasie in Oekraïne. Rapper Timothy zegt niet te veel te willen veranderen aan het concept maar is wel op zoek naar een nieuwe naam. De rapper staat bekend als trouwe aanhanger van president Poetin. PSV heeft voor de dertiende keer de Johan Cruijffschaal in de wacht gesleept. De club won in Amsterdam glansrijk met 5-3 van landskampioen Ajax. De eerste half uur domineerde Ajax nog, maar daarna bepaalde vooral PSV de wedstrijd.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 Ook ik ken de splash van Reno, die regen op mijn ambarella. Nu ziet ze de shoes, Shara, Nicky en ook Isabella. Van villa, villa, we kennen van villa. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella. Op mijn ambarella, ella umbrella, ella. Come una umbrella, ella. Come una umbrella, ella. Come una umbrella, ella. Come una umbrella, ella. Come una umbrella, ella. Same day, same shit, we negeren het weer en gaat door alsof alles oké is Het voelt alsof het op mij is gemend, maar een plaatje van munt wat hij hier in mijn thee zit Is de laf die ze geven gemeend, of was ze mij voor de titan en facelift Die trippels die voelen als bullets op mijn maar als het weer niet mee zit Ik zit mijn hoofd op weg naar stage met de bus Moet mijn hoofd even relaxen, pak massages voor de rust Ken het leven in favela, al de kaarten zijn geschud Dus als ik nu even geen tijd heb, kom ik later bij je terug maar fella, fella, we kennen van fella. Ik had die regen druk, pas op mijn ambarella. Bella, bella, op mijn ambarella. Ik had die regen druk, pas op mijn ambarella. Ella, op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Op mijn ambarella, ella. Al many times omhoog, weer rood, want ik ren in de veld en mijn ogen zijn moe. Heb je probleem met mij, van maar die move, die is dit, dus ik kom naar je toe. Ik ben echt toe aan die stapels, die fabels, die moet je niet doen als ik komen in je room. Zie me met Yara, Nikki Jamila, hier in mijn room en ze lijken me Jones. Ik wil niet stoppen, we kennen de slags, we kennen van Vella. Wij kennen padden in training, skin, ik splash in Marbella Ook ik ken de splash van Reno, die regen op mijn ambarella Nu dus zit de shoes, Shara, Nicky en ook Isabella oh, oh Vella, we kennen van Vella Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Bella, Bella, op mijn ambarella Ik had die regen druk, pas hier op mijn ambarella Op mijn ambarella, Ella Op mijn ambarella, Ella bailar.